Levi van Eck met het NOS-journaal. Oekraïne zegt dat er bij de gevechten in Kharkov een hoge Russische generaal is gedood. Ook andere hooggeplaatste militairen zouden zijn omgekomen. De claim van Oekraïne valt nog niet te verifiëren... maar als de Russische generaal inderdaad is omgekomen... wordt dat gezien als een harde klap voor het Russische leger. Rusland heeft opnieuw een lokaal staakt het vuren voorgesteld... Dat zou vanaf 8 uur vanochtend ingaan, zodat burgers een aantal belegerde steden kunnen ontvluchten. Maar de meeste vrijgemaakte humanitaire corridors leiden nog steeds naar Rusland en Belarus. Gisteren noemde de Oekraïense president Zelensky zo'n Russisch voorstel immoreel. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland ontmoeten elkaar donderdag in Turkije. Dat bevestigde de Oekraïense minister Kuleba. Eerder liet Turkije al weten dat Lavrov en Kuleba elkaar zouden treffen in Antalya. Kuleba zegt bereid te zijn tot een serieus gesprek. Turkije had eerder al voorgesteld om te bemiddelen... omdat het land goede betrekkingen heeft met zowel Oekraïne als Rusland. De benzineprijs blijft vanwege de oorlog in Oekraïne stijgen. Vanaf vandaag is de adviesprijs voor een liter benzine ruim 2,41 euro. Dat is 6 cent meer dan gisteren... En daarmee de sterkste stijging ooit, al dus United Consumers. De adviesprijs voor een liter diesel stijgt met 8 cent en is vanaf vandaag 2,14 euro. En de landelijke actiedag van Giro 555 voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne... is gisteravond afgesloten met een stand van ruim 106 miljoen euro. Dat werd bekendgemaakt in het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne. Dat werd uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6. Het gaat om een voorlopig bedrag. De verwachting is dat het de komende dagen nog oploopt. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag schijnt de zon en blijft het overal droog. Het wordt 9 tot 11 graden. Ook morgen zon en met 11 tot 14 graden wordt het dan iets warmer.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 I know this a bit growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator In my book of lies, I was the editor And the author, I forged my signature And I apologize for what I did to you Cause what you did to me, I did to you no, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. I'm leaving. Cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't pain. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, I had a emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it.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 Jij ging zomaar weg, weg van mij. Misschien om wat ik deed of wat ik zei. En ik, ik liet je gaan Dat ik van binnen voel. Ik pak de telefoon en hoor je stem. Ik wil zeggen dat Would You're the poet.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 Het Oekraïense leger meldt dat er bij luchtaanvallen op de stad Sumy... in het noordoosten van het land tien doden zijn gevallen. Onder de slachtoffers zou een onbekend aantal kinderen zijn... Of er inderdaad doden zijn gevallen is nog niet onafhankelijk vastgesteld. De benzineprijs blijft vanwege de oorlog in Oekraïne stijgen. Vanaf vandaag is de adviesprijs voor een liter benzine ruim 2,41 euro. Dat is 6 cent meer dan gisteren en daarmee de sterkste stijging ooit, zegt United Consumers. Het weer, vandaag veel zon en het blijft overal droog. Het wordt 9 tot 11 graden. Ben jij toevallig die Frans model? Je m'appelle Shaggy, eh, ik eh, kom heel vaak hier. Eh, pardon et eh, mademoiselle, Et eh, comment tu t'appelles t'appelle. Ik op de trottoir, je foto voor de mémoire.